12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het... PostNL waarschuwt opnieuw voor besmette e-mails die uit naam van het postbedrijf worden verstuurd. Mensen die een bijlage van de mail openen kunnen niet meer bij bestanden op hun computer totdat ze een geldbedrag hebben betaald. PostNL krijgt sinds maandag klachten binnen over de phishing mails. In de mail staat dat een koerier een pakket wil afleveren, maar dat er niemand thuis was. Er wordt gevraagd op een link te klikken. Wie dat doet, downloadt de schadelijke software. PostNL adviseert de mails meteen te deleten. bedrijf weet niet hoeveel computers zijn geïnfecteerd. In Nigeria zijn twijfels gerezen over het staakt het vuren dat de regering gisteren met de islamitische terreurgroep Boko Haram heeft gesloten. Boko Haram heeft dat akkoord nog steeds niet bevestigd. Gisteren werd bekend dat er een akkoord is gesloten over een staakt het vuren. Ook zou, het, ook zou zijn afgesproken dat de 219 schoolmeisjes die een half jaar geleden werden ontvoerd vrijkomen. Maar bijna niemand zou de man kennen die namens Boko Haram heeft onderhandeld. Voor de noordwestkust van Canada is een Russische olietanker op drift geraakt. De Canadese kustwacht is erin geslaagd een kabel vast te maken aan het schip... waardoor de kans kleiner is dat het op de rotsen slaat en olie lekt. De kustwacht probeert de tanker naar een haven te slepen... maar dat is lastig vanwege het stormachtige weer. Een man die mede verantwoordelijk was voor de veiligheidsmaatregelen bij een popconcert in de Zuid-Koreaanse stad Jongham heeft zelfmoord gepleegd. Bij het concert kwamen gisteren 16 bezoekers om het leven nadat een ventilatierooster waarop ze stonden het had begeven. De bezoekers vielen 18 meter naar beneden. 10 mensen raakten zwaar gewond. Het weer zonnig en droog. In het noorden wordt het 20 graden. In Limburg en Oost-Brabant 23. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Laren en de afrit Bunschoten 7 kilometer. A12 richting Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein 2 door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. A16 Rotterdam richting Breda bij de Van Noordbrug 2 kilometer.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 My job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side.